De collectie in het gebouw in Sao Paulo omvatte 80.000 exemplaren. Sommige slangen waren al bijna 100 jaar oud. Ook werden er duizenden spinnen en schorpioenen bestudeerd. Wetenschappers gebruikten de dode dieren voor het maken van vaccins... en probeerden te ontrafelen hoe sommige diersoorten zich hebben geëvolueerd. De onderzoekers spreken van een historisch verlies. De brand in het onderzoekscentrum in Brazilië is vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting. Op een kippenboerderij in Deurne zijn alle 28.000 dieren afgemaakt... vanwege de uitbraak van een milde variant van vogelgriep... De kippen waren nauwelijks ziek en de variant is ook niet gevaarlijk voor mensen. Maar voor de zekerheid is er toch voor gekozen het bedrijf te ruimen. Ook zijn in een straal van drie kilometer rond het bedrijf maatregelen genomen... voor onder meer het vervoer van vogels, andere dieren en mest. In het gebied in Noord-Brabant liggen nog twintig andere kippenbedrijven. Onderzocht wordt of die ook besmet zijn. De storing in het OV-chipkaartsysteem in de regio Utrecht is voorbij. Mensen die met Connection of het Utrechtse vervoerbedrijf GVU reisden... kregen gisteren door een softwarestoring de mededeling dat hun OV-chipkaart ongeldig was. De software is inmiddels vervangen. Busreizigers mochten tijdens de storing gratis reizen. In de VS is rockzanger Ronnie James Dio overleden. Hij werd als zanger bekend van de hit Love Is All... geproduceerd door Deep Purple-bassist Roger Glover... Kort daarna begon hij met gitarist Richie Blackmore de band Rainbow. In de jaren 80 nam hij de plaats van Ozzy Osbourne in als zanger bij Black Sabbath en begon hij zijn eigen band Dio. Daarmee maakte hij 16 albums. Vorig jaar werd maagkanker bij hem geconstateerd en werden alle geplande optredens voor dit jaar afgelast.